Drie uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De euthanasiewet in 2002 van kracht werd, is het OM een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar een arts. Die voerde vorig jaar euthanasie uit bij een ernstige, demente en wilsonbekwame vrouw van 74. Twee onafhankelijke artsen die haar schriftelijke wilsverklaring beoordeelden, stelden vast dat ze ondraaglijk leed. De toetsingscommissie euthanasie oordeelde daarna dat de euthanasieverklaring van de vrouw onduidelijk was. Bovendien verzette de vrouw zich fysiek tijdens de euthanasie. De familie van de vrouw hield haar vast, waarna de arts verder ging met de procedure. Minister van Defensie Hennis vindt niet dat ze moet aftreden vanwege het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de dood van twee militairen door een mortiergranaat. In het rapport staat dat Defensie ernstig tekort is geschoten bij het waarborgen van de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali. De minister benadrukt dat ze politiek verantwoordelijk is, maar ze vindt aftreden niet de oplossing. Ook premier Rutte vindt dat Hennis kan aanblijven. Tegen een voormalig hoofdagent uit Den Haag is vijf jaar cel geëist. Hij wordt verdacht van corruptie, schending van zijn ambtsgeheim... medeplichtigheid aan inbraken en deelname aan een criminele organisatie. Volgens het OM heeft hij in de afgelopen jaren in politiesystemen gezocht... naar informatie over hennepkwekerijen. Die informatie verkocht hij aan een vriend... zodat die bij de kwekerijen kon inbreken en ze leeghalen... voordat de politie er een inval zou doen... De vriend van de voormalig hoofdagent hoorde vier jaar tegen zich eisen. Het weer dan nog. Vanmiddag breekt af en toe de zon door en wordt het droog op veel plaatsen. Verspreid is nog wel een enkele bui mogelijk. Het is tussen de 17 en 21 graden en er staat weinig wind. Morgen wordt het nog warmer met 20 tot lokaal 25 graden. Daarbij is er eerst geregeld zon, maar later komt er meer bewolking en volgen er buien. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids. En meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan.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 geschreven door Lieber en Stoller. En het wordt gezongen en gespeeld door de Coasters. En het heet Yakety Jack en Dana. Een nummer van de LP Who By Numbers uit 75. En de Who speelt Chi Squeeze Box. Nou, veel plezier het komende uur. En er volgt nog heel veel lekkere MUZIEK Don't hold back. Yakety yak. never gets no rest, cause she's playing all night. And the music's alright. Mama's got a squeeze box, daddy never sleeps at night. Well, the kids don't eat, and the dog can't sleep. There's no escape from the music, in the whole day. Box van de Who van de LP Who by Numbers. En eh, ze zeiden dat het ging over een, eh, een harmonica. Maar eh, er zijn ook andere uitleggen geweest. En ze sluiten niet helemaal op elkaar aan. Maar zoek dat maar even lekker zelf uit. We gaan nu naar een, een one-hit wonder uit 1977. Die komt van de Floaters. En het nummer heet Float On. En de hele groep stelt zich voor hoe ze heten en welk sterrenbeeld ze hebben. Israel. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, come with me. Take my hand. Come with me, baby, to love land. Let me show name is Charles. Now I like a woman that's quiet. A woman who carries herself like Miss Universe. and my name is Larry. And I like a woman that loves everything and everybody. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. was ons One Hit Wonder uit het jaar 1977. The Floaters en Float On. Vandaag, nou niet vandaag, maar deze week in ieder geval... 52 jaar geleden werd deze plaat uitgebracht. that you got not love was a liar to me. You know I really died. You said you wanna be free like other people, so it's do be right. And so if you wanna love me, don't stand in place while I love stand. I ask you, I ask you now, please go. Before tears come from my eyes, you throw my love away. Girls, not love wants to lie to me. You know, I have been died. tears come from my eyes. You throw my love away. I wonder why. Oké, okay, dat was eh, de debuutsingle van de Golden Earrings. Toen nog Please Go uit 1965. We gaan naar een top 100 hit van 1972. Dat is een uh, nummer van Adriano Celentano. En ik kom niet verder dan Prison Colinen. En de rest zoek je zelf maar uit. Prison Colinen, in years old. You the cold maze, say one. Prison Colinen, in years old. All right. maybe get the color boss dies. Change somebody begin to call, baby, sustain yet, Bill Joe. When I stay in the shoes now, I'll hold Bill the same, then I'll red, maybe if the color boss dies. But it's the same, man, it's gonna call me Steen. You never saw another judge, God, believe a shame. come and not choose my wife and not soul hope hope just getting out of club no time All the stand light the shoes go my man You would trust to the man called the radio girls Oh Sunday gonna be doing this, baby, that's actually like digging yo. Een top 100 is uit 1972 van Adriano Celentano. En dan gaan we naar het jaar 1990. Want toen brachten de Traveling Wilburys hun allereerste album uit. En dat heette Volume 1 van de Traveling Wilburys. En daarop stond, en dat staat er nog steeds trouwens... If You Belong To Me. rodeo and see some cowboy fall. Sometimes it seems to me you've got no sympathy at all. never figured out how long you had to live. everybody knows. Every cent he takes from you goes straight up his nose. You look so sad, you're going so mad, any fool can see. But you be happy as you could be if you belong to me. You be happy as you could be. You Belong To Me van het album Traveling Wilburys Volume 1. En dan is het alweer weer tijd voor The Beatles. Twee tracks van het eh, witte album. En dat heet ook dan wel gewoon The Beatles. We draaien Honey Pie, geschreven door Paul. En Savoy Travel, geschreven door George Harrison. En hoe kwam je nou aan Savoy Travel Vanwege het feit dat zijn vriend de Eric Clapton... helemaal verzot was op chocolade. Dus daar gaat het om. The Beatles, Honey Pie en Savoy Travel. working girl, north of England way. in the USA and if she could only hear me So won't you please come home? Oké, dat waren de Beatles met Honey Pie en Savoy Travel... met excuses voor het eh, extra geluid bij Honey Pie. Dat was mijn fout. Goed, we gaan, eh, daar, eh, we gaan naar Johnny Cash luisteren... van het album Sings the Songs That Made Him Famous uit 1958. En van dat album draaien wij Ballad of a Teenage Queen. Dream on, teenage queen, prettiest girl we've ever There's a story in our town of the prettiest girl around. Golden hair and eyes of blue. How those eyes could flash at you. How those eyes could flash at you. Boys hung around her by the school, but she loved the boy next door who worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen, prettiest girl we've ever seen. She was tops and all they said, it never once went to her head she had everything it seemed, not a careless teenage queen. Not a careless teenage queen. Other boys could offer more, but she loved the boy next door who worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen, you should be a movie queen. He would marry her next spring, save his money, bought a ring. Then one day a movie scout Came to town to take her out. Came to town to take her out. Hollywood could offer more, so she left the boy next door, working at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen, see you on the movie screen. Very soon she was a star, pretty house and shining cars, swimming pool and a fence around but she missed her old hometown. But she missed her old hometown. All the world was at her door, all except the boy next door who worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen, saddest girl we've ever seen. Then one day the teenage star sold her house and all her cars, gave up all her wealth and fame, left it all and caught a train. Left it all and caught a train. Do I have to tell you more? She came back to the boy next door who worked at the candy store. Now the story has some more. You'll hear it all at the candy store. Van het album Sings the Songs That Made Him Famous, Johnny Cash en The Girl Next Door. The, uh, eh, the, Ballad of the Teenage Queen heet het eigenlijk, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, we hadden het in het eerste uur al over het programma van Ilse de Lange op Ilse's Veranda. En verleden week had ze te gast Mark-Marie Huibrechts. En alle gasten mogen een eh, favoriete country en western LP meenemen. En uh, Mark-Marie had een LP meegenomen van Dolly Parton. En ze, hij heeft het samen met Ilse ook nog gezongen, Het nummer. Het heet The Grass is Blue en het gaat over onbeantwoorde liefde. think up a way to survive since you said it's over, told me goodbye. I just can't make it one day without you unless I pretend that the opposite's true. Rivers flow backwards, valleys are high, mountains are level, truth is a lie. geweldig nummer van Dolly Parton van haar 35e LP, The Grass is Blue. En dat zongen Mark Marie en Ilse samen in het programma. Heel erg mooi. We gaan luisteren naar Peace Will Come According to Plan. Hier is Melanie. There's a chance peace will come in your life. Please buy one. There's a chance peace will come. in your life, please buy one. Sometimes when I am feeling as big as the land, with a velvet hill in the small of my back, and my hands are playing the sand, and my feet we are swimming in all of the waters. All of the rivers are givers to the ocean according to plan, according to man. Well, sometimes when valt een beetje min of meer in de categorie... toen onze mop een mopje was... toen de Shadows nog geen Shadows heten, eigenlijk. Toen heten ze nog de Drifters. En zij speelden de Drifters dus Chinchilla. En dat kwam uit de film Serious Charge uit 1958. Oké, tijd voor Sam en Dave. You'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why? So why don't you pretend? So why don't you pretend? Jawel, dat was Elvin Stardust en Pretend. En dat kwam uit het jaar 1981. Was een top 100 eh, hit uit dat jaar. En daarvoor hoorden we uit 1966 Hold On I'm Coming van Sam en Dave. In het programma van Ruud en Dolly hoorde je al dat Helen Shapiro vandaag jarig is. wordt 71 jaar en hij draaide Walking Back to Happiness. Maar ik had er toevallig ook al eentje gepland in de playlist. En dat is You Don't Know. Hier is Helen Shapiro. 61. En Helen is dus 71 geworden. En ik kan je uit betrouwbare bron vermelden... dat is een heel mooie leeftijd. Echt wel. Eh, het orkest werd trouwens gedirigeerd door Norrie Paramer. En hij was ook de producent van het nummer. Zoals hij ook de producent was van alle hits. Tenminste, de eerste tien jaar van Cliff Richard. Goed, dan gaan we naar de laatste die we op de playlist hebben staan. Maar waarschijnlijk hebben we nog wel tijd voor een andere. En eh, dat is een nummer van Susie Quattro. Gisteren zag ik nog een clip van haar. Uh, van het nummer Daytona Demon. Ik denk, ik ben blij dat die niet op de playlist heb staan. Het is geworden If You Can't Give Me Love. Dat was de laatste vocale van dit programma. Dat was Susie Quattro, If You Can't Give Me Love. En we hebben nog tijd voor een stukje Hawaii 50 van de Ventures. ik kon nog wel helemaal draaien. Het was een lekker kort nummer. Dus dan neem je er gewoon even de tijd voor. Ehm, ja, dit was Matchbox eigenlijk voor vandaag. Eh, als het goed is, <laughs> zijn we de volgende week weer. Eh, Hans is eh, de komende twee uur aanwezig. En helaas moet hij het alleen doen. Maar dat gaat hij wel redden. Dat, denk ik, dat weet hij wel zeker eigenlijk. En het wordt weer een leuk programma. Je begint met de Blue Diamonds. De, daar begint hij niet. Ze zitten er wel in. Dus hou het even in de gaten. <laughs> Het wordt een leuke uitzending, dat weet ik zeker. Eh, veel plezier daarmee. Eh, morgen wordt het fantastisch mooi weer. Hoop dat we dat dit weekend kunnen vasthouden. En in ieder geval tot de volgende week en een fijn weekend.